Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kinderombudsman maakt zich zorgen over de hulpverlening aan probleemgezinnen door wijkteams. Hij zegt dat de kwaliteit per gemeente sterk verschilt. In sommige steden bestaan de wijkteams alleen uit professionals... maar in andere gemeenten worden ook vrijwilligers en studenten ingezet. De kinderombudsman is bang dat zij signalen van ernstige problemen kunnen missen... zoals onlangs mogelijk in Rotterdam. Daar overleed deze week een baby die was mishandeld. Bronnen melden aan de NOS dat er alleen studenten bij het gezin over de vloer kwamen. De gemeente Rotterdam spreekt dat tegen en zegt dat het wel degelijk professionals waren. Bij regionale kranten in Groningen en Friesland verdwijnen minder banen... doordat redacteuren vrijwillig uren hebben ingeleverd. Op de redacties van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant... gaat twee derde van de medewerkers korter werken en dus ook minder verdienen. Daardoor hoeven er geen 30 fulltime banen te verdwijnen, maar slechts 11. De hoofdredactie wilde eerst een loonoffer vragen, maar juridisch was dat lastig. Uren inleveren bleek wel haalbaar. 127 redacteuren werkten eraan mee. De Europese beurzen hebben opnieuw een goede dag gehad. In Amsterdam sloot de AEX 1,5% hoger op ruim 454 punten. Dat is de hoogste stand sinds de zomer van 2008. Ook Frankfurt en Parijs deden het goed. De winst in Londen was met een half procent iets kleiner. Een van de redenen voor de koersstijgingen is het steunprogramma van de Europese Centrale Bank dat gisteren werd gepresenteerd. Voetbalclub Willem II doet aangifte wegens matchfixing. Afgelopen zaterdag meldde de Volkskrant dat spelers van Willem II geld hebben verdiend... door te beloven dat ze met een bepaald aantal doelpunten verschil zouden verliezen van Ajax en Feyenoord. Dat zou vijf jaar geleden zijn gebeurd. De KNVB had al aangekondigd aangifte te gaan doen en Willem II doet dat nu dus ook. Verder zegt de Tilburgse club dat iedereen die bij matchfixing betrokken is geweest... wordt geroyeerd en nooit meer welkom is. Het weer, de mist trekt vanavond weg. Vannacht gaat het vanuit het westen ijzelen. In het oosten kan ook nog sneeuw vallen. In de ochtend gaat de ijzel over in regen. Morgenmiddag is het droog. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan nog altijd files na ongelukken op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij knop het Ridderkerk 3 kilometer.